Een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het leidt tot geschokte reacties. Het is moeilijk te bevatten. Een van onze meest getalenteerde zangers is heen gegaan, schrijft de band Simply Red op Twitter. Ook Elton John en Duran Duran, vroeger de grote concurrent van Wham, reageerden verbijsterd. Sommigen wijzen erop dat dit jaar wel erg veel muzikale grootheden overlijden. Zoals eerder al David Bowie en Prince. Simply Red hoopt daarom dat 2016 snel voorbij is. George Michael overleed gisteren thuis in Oxfordshire... na een carrière waarin hij ruim 100 miljoen platen verkocht. Hij scoorde tal van hits met Wham en daarna solo. Ook kwam hij geregeld in het nieuws met zijn privéleven... dat niet altijd over rozen ging. De zanger overleed te midden van zijn familie. George Michael is 53 jaar geworden. In Rusland wordt de hele nacht verder gezocht naar slachtoffers van de verongelukte Tupolev. Het toestel met 92 inzittenden stortte gisteren neer in de Zwarte Zee bij Sochi. Aan boord was een beroemd Russisch legerkoor. Dat zou gaan optreden voor Russische militairen in Syrië. Gisteravond laat waren elf lichamen en ook een aantal lichaamsdelen geborgen. Er zijn geen overlevenden gevonden. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Volgens experts moet rekening worden gehouden met een aanslag omdat de piloten voor de crash niets hebben gemeld over technische problemen en omdat de overblijfselen van het vliegtuig wijdverspreid lijken te zijn. In Mali is een Franse arts ontvoerd. Ze is de directeur van een hulporganisatie. De vrouw werd gisteren uit de stad Gao meegenomen, vermoedelijk verder naar het noorden in Mali. Wie de kidnappers zijn en welk motief ze hebben is niet bekend. Franse militairen zoeken samen met Malinese collega's naar de arts. Het weer, lokaal valt wat motregen. Met minima van 10 graden is het zacht. Het waait flink. Tegen de ochtend gaat het vanuit het noordwesten regenen. Later wordt het droog en breekt de zon door.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 When you find peace of mind, leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's true meaning place is full. en stuur u allemaal fijne dagen.